Je mag de wassen beelden uit het, uit het museum halen en omsmelten. Je mag de gedenktegels uit de stoep halen. Je mag muziek van de radio halen. Maar je mag niet zeggen, je mag niet zeggen wat mij mens maakt. Dit raakt tot in de kern van wie ik ben. En dat is het probleem. Daarom heb ik me de afgelopen vijf jaar ook niet uitgelaten. Het is inmiddels zes jaar mhm. niet uitgelaten in de pers. Hier in uw rechtszaal, hier vandaag wordt als goed is... en dat hoop ik ook recht gesproken over wat feitelijk eh, het meest waarschijnlijk is. Marco Borsato wordt verdacht van het betasten van de borsten en vagina van het meisje. Ook zou hij haar zijn geslachtsdeel hebben laten aanraken. Borsato ontkent alles en heeft aangifte gedaan tegen de vrouw die hem beschuldigt. De eerste twee ernstig zieke kinderen uit Gaza komen deze week aan in Nederland. Ze hebben kanker en krijgen een behandeling in het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. De kinderen worden met hun gezin opgevangen in de buurt van het ziekenhuis. Begin deze maand besloot het demissionaire kabinet om toch zieke kinderen uit te de strook naar Nederland te halen. De kustwacht kijkt of er ergens een olievlek op de Noordzee drijft. Deze week zijn er langs de kust van Texel en Den Helder vogels gevonden die onder de olie zaten. En in Almere moet een groot kantoorgebouw plat. Er komen duizend woningen. Alleen staat het gebouw nog vol met spullen. Daar is wat gevonden. Er komt over anderhalve week een weggeefmarkt voor mensen in de buurt. Tafels, stoelen, boekenkast. Alles wat hier staat mag mee? Ja, alles. Barkrukken, maar ook de keuken. Bel gewoon een, eh, een kringloopwinkel of een, eh, een opkoper. Waarom eh, op deze manier? Omdat we graag de mensen in de buurt de kans geven om deze spullen te hergebruiken. Vijf A6 artikelen. Zelf uit elkaar halen en meenemen. Bureaus, stoelen hier, beeldschermen. Laat me zeggen, ideaal. Er zijn duizenden aanmeldingen binnengekomen, maar die kunnen niet allemaal meedoen. Er worden 300 mensen ingelouwd. Het weer bewolkt en af en toe buien. Later zon, maar nog steeds kans op een buitje. Vrij veel wind ook, bij zo'n 13 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het nog langzaam op de A2 naar Amsterdam. Tussen Vinkenveen en Knopend Amstel heb je een kwartier vertraging. En de A7 Horen-Zaanstad dan loopt het vast door een ongeluk.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 Hij staat terecht voor het betasten van een minderjarige. Borsato zei voorafgaand aan de zitting dat hij blij is dat hij zijn verhaal kan doen. De Britse prins Andrew heeft zedendelinquent Jeffrey Epstein in 2006 thuis ontvangen. Dat schrijft de BBC na onderzoek van een foto die destijds werd gemaakt.